4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De vermoorde Saoedische journalist Khashoggi is in Istanbul herdacht met een symbolische uitvaartceremonie. De plechtigheid was in een moskee na het vrijdaggebed en werd bijgewoond door honderden mensen. Khashoggi werd begin oktober vermoord in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul door een Saoedisch moordcommando. Zijn lichaam is nooit gevonden. Tegen de eigenaar van een zeilschip waarop drie mensen omkwamen toen de mast afbrak... is een taakstraf geëist wegens dood door schuld. Het OM eist behalve 200 uur taakstraf ook drie maanden voorwaardelijke celstraf. De schipper zou nalatig zijn geweest bij het onderhoud van de mast. Uit onderzoek bleek dat de mast bij de haven van Hardingen afbrak door houtrot. Na het ongeluk in 2016 oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat beter toezicht nodig is op historische passagiersboten. De mast van het schip was in 2012 voor het laatst gekeurd. Het kreeg toen een, hij kreeg toen een certificaat voor zes jaar, terwijl dat wettelijk maar 2,5 jaar had mogen zijn. Vanwege het gebrek aan onderwijzers gaat een tweede school een vierdaagse lesweek invoeren. Het is de school voor speciaal basisonderwijs De Blinker in Geleen. Eerder voerde een school in Zandam al een vierdaagse lesweek in. Een structurele vierdaagse werkweek is wettelijk verboden. Maar in Geleen krijgt, krijgen de vier groepen 7 en 8 eens in de vier weken een dag vrij. Wekelijks een andere klas dan. En minister Grapperhaus hoopt dat mensen morgen gewoon naar de intocht van Sinterklaas gaan in Zaanstad, ondanks de aangekondigde protesten van zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Veel ouders zouden er vanwege die protesten overdenken om er niet naartoe te gaan. Grapperhaus roept ze op om dat wel te doen. Volgens hem is er behoorlijk veel politie en hij gaat ervan uit dat alles rustig verloopt. Het weer, op veel plaatsen zonnig nog. Vanmiddag graad of 11. Lokaal veel mist en lage bewolking.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 Wel een file op de A7 van Zaandam naar Horen... tussen Weidewormer en de afrit Avenhoorn. Daar staat 9 kilometer. De vertraging is daar iets meer dan 10 minuten. In de Wijkertunnel gaat het beter op de A9... want die is inmiddels weer vrij.